De drie zijn het erover eens dat het geweld tegen Libische burgers moet stoppen. Ook hebben ze afgesproken dat ze alle volgende stappen met elkaar zullen afstemmen... en dat ze bij het uitvoeren van de resolutie nauw zullen samenwerken met de Arabische landen. De VN-veiligheidsraad stemde om half twaalf gisteravond in met de resolutie... die militair ingrijpen in Libië mogelijk maakt. Tien van de vijftien landen in de raad stemden voor een vliegverbod. Daarmee moet worden voorkomen dat kolonel Gaddafi zijn luchtmacht inzet tegen de opstandelingen. In de resolutie staat ook dat alle noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden om bedreigde burgers in Libië te beschermen. Alleen de inzet van troepen op de grond in Libië is uitgesloten. Duitsland was een van de vijf landen die zich onthielden van stemming. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle vindt dat er te veel gevaren en risico's zijn verbonden aan militair ingrijpen. Wanneer een militaire actie tegen Libië zou kunnen beginnen is onduidelijk. Binnen de VN werd gezinspeeld op een aanval binnen enkele uren door Franse en Britse gevechtsvliegtuigen. Maar de Britse regering wil geen tijdschema verbinden aan de resolutie. Bij drie reactoren van de Japanse kerncentrale Fukushima is opnieuw stoom of witte rook te zien geweest. Volgens het Japanse atoomagentschap is het nog onduidelijk of er een explosie is geweest. Intussen is het Japanse ingenieurs gelukt om een elektriciteitskabel aan te leggen naar de centrale. Vandaag wordt geprobeerd om het koelsysteem van de reactoren 1 en 2 weer op gang te brengen. Bij de kerncentrale in Fukushima komt nog steeds veel straling vrij. Het internationale atoomagentschap noemde de situatie gisteren redelijk stabiel, maar nog steeds zorgelijk. Het dodental na de aardbeving en de tsunami in Japan loopt verder op. Er zijn 6400 lichamen geïdentificeerd. Het weer bewolkt en droog bij een graad of 4.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 back is hard girl. None of my pain and woe can show through. chance that's never sad man.